by heart, sweet Mary. by heart. Sweet Mary Lou, I'm so in love with you. I knew Mary Lou, we never part. So hello. Ach, weer lekkere oude meuk aan het begin van het tweede uur van de show hier bij GoFam. Ach, hello Mary Lou. Ricky Nelson van 100 eh, jaar geleden ongeveer. Wel lekker hoor. Welkom bij het tweede uur van de show. De laatste zondagmorgen van Go FM. Hmm, het is wat. Maar wel vol met lekkere muziek natuurlijk. En een eh, geweldige reportage van Jeroen van Gent. Straks over ongeveer 25 minuten. Dus stay tuned. Goedemorgen met Alfred Blokhuizen. Niet alleen tempo, ook toch nog een hele mooie klassieker van de Rod McEwen. Ach, Without a Worry in the World. Wie zou dat niet willen? Kom je er net bij? Goedemorgen, welkom bij Go. You all have seen the vagabond as he went singing in the dawn without a worry in the world. I've never known a gypsy who could be a gypsy through and through and have a worry in the world. All merry men are minstrels then who keep their troubles locked inside, don't inflict them on the world. Isn't there something to be said for leaving your troubles in your head, never taking them to the world? Cruising in the town is not afraid to be a clown without a worry in the world. No cowboy with an ounce of pride will mount his horse and ride and have a worry in the world. All oh, merry men are minstrels and who keep their troubles locked inside don't inflict them on the world. Isn't there something to be said for leaving your troubles home in bed, never taking them to the world? If I must love, then let me love as though I've never loved before, without a worry in the world. And when I go, then let me go, and only gently close the door without a worry in the world. All merry men are minstrels then who keep their troubles locked inside and don't inflict them on the world. Isn't there something to be said for having had some love instead of never having had any? without a worry in the world, without a worry in the world. Yes, I've got troubles of my own. I'll try to solve them all alone. I won't inflict them on the world. I yeah, I yeah, I yeah, I yeah, I. maar mooi op deze lekkere zondag Denise Williams. En It's Your Conscience, je geweten. Oh, laat hij wel eens in de steek of eh, zit hij wel eens dwars? Denk je van, hmm, mijn geweten zegt iets anders dan wat ik doe. Nou, ja, goed, daar ging het lied van Rod McCune eigenlijk ook een beetje over. Without a Worry in the World. Straks een reportage van Jeroen Vergent. Hij eh, vroeg aan nu op straat, wat vindt u het leukst om te doen in de zomer? loopt een beetje op de zaken vooruit. Mag natuurlijk, ook op zo'n dag dat er een beetje zomers uitziet. Nog een beetje te fris ervoor, maar voor de rest, eh, ja. Na gisteren is het natuurlijk wel eh, weer zomer in het hoofd, zou je bijna kunnen denken. Je hoort het straks over ongeveer een kwartier hier bij GoFam. What you gonna tell your dad? like a wheel of fortune. What you gonna tell your dad? If this wheel lets you down, my love. stop acting cool. Just bet you might win. I'm not too cool. We're gonna make your move. should get some rest. Cause I've been out here working all damn day. Blueberries and butterflies, the pretty things that greet my eyes. When you call and I say I'm on my way. You and me belong together. time. and homemade drinks. We throw a cheer soms denk je bij jezelf, hé, hey, dit is ouderwetse muziek. Een beetje Cubaanse invloeden in de nummer. Nou, echt waar. Dan denk je, hm, is dat nieuw? En dan toch is het zover. Er komt weer ouderwetse muziek nieuw in de top 40, zoals deze van Mark Amber. Belong Together. En Ace of Base hoorde je ervoor met eh, Wheel of Fortune. Ah, lekker. Mhm. Ga zo meteen even kijken op de website van eh, Omroep ZVL. Want er staat natuurlijk iedere dag het laatste nieuws uit Zeeuws-Vlaanderen op. Dus ook voor jou. Kijk niet verder, zeg ik dan altijd. Gewoon naar eh, omroepzvl.nl gaan. Daar vind je al het regionale nieuws bij elkaar. Gratis en voor niks. Ook dat nog. Congratulations. and celebrations when I tell everyone that you're in love with me. Congratulations and jubilations. I want the world to know I'm happy as can be. Who would believe that I could be happy and contented? I used to think that happiness hadn't been invented but that was in the bad old days before I met you. When I let you walk into my heart. Congratulations and celebrations when I tell everyone that you're in love with me. Congratulations and jubilations I want the world to know I'm happy as can be. I was afraid that maybe you thought you were above me. That I was only fooling myself to think you'd love me. But then tonight you said you couldn't live without me. That roundabout me, you wanted to stay. Congratulations and celebrations when I tell everyone that you're in love with me. Congratulations and jubilations. I want the world to know I'm happy as can be. Congratulations and jubilations. I want the world to know I'm happy as can be. I want the world to know I'm happy as can be. Kennen we ze nog? Teach In. Och, wat hebben die een rij hits gehad, hè? Ongelooflijk. Waaronder deze dus ehm, Upside Down. Maar we kennen ze natuurlijk helemaal van het Eurovisie Songfestival gebeuren. Ding en dong. Wie kan dat niet herinneren? Ja, dat soort nummers komen de komende tijd natuurlijk weer voorbij. In aanloop van um, het Eurovisie Songfestival over korte tijd al. Want de tijd gaat snel. Zometeen over een paar minuten de reportage van Jeroen van Gent. Wat zou u leuk vinden om te doen in de zomer is ongeveer zijn vraag. Je hoort de antwoorden van het publiek straks over een paar minuten al. Dus blijf bij ons, blijf bij Govem en George Benson. a little late reaction. fly. mij maar de zondagmorgen hoor, eerlijk is eerlijk. Want dat is toch het gezelligst. Maar goed, George Benson verkiest de nacht. Tijd voor eh, de reportage van Jeroen van Gent. Nu de lente de vrijwel afwezige winter alweer heeft verdrongen, is het weer tijd om eens vooruit te kijken naar de zomer. In plaats van eh, naar binnen te richten, richten we ons weer natuurlijk naar buiten. De strandstoelen staan alweer klaar. Wat vindt u dan het leukst om te doen in de zomer? Jeroen Vergent ging de straat op en vroeg het u. En jawel, zoals gebruikelijk, hier zijn uw antwoorden. Goedemiddag. Mag ik u wat vragen voor de radio kort? Ik heb leuke lichtvoetige vragen. Dus een soort van eh, geen politiek, geen oorlog, geen ellende, maar leuke vragen. Mag ik dat proberen bij u twee? Zo gezellig even. Ja, echt leuke vragen. Hè? Dus een soort van man bij het hond vragen zeg ik altijd. Ja, dat is toch leuk? Ja. Moet u opletten. Wat vindt u het leukst om te doen in de zomer? Bijna zomer. Aan het strand liggen. Aan het strand liggen. Ja. Ja, en dan helemaal niks doen? Nee, lekker eh, van de zon genieten. Juist. ja. ja. En is er niet iets wat u zegt van, eh, eh, ja, bijvoorbeeld thuis dingen doen, of weet ik veel, hobbyen, ja. kan van alles. Nou ja, de tuin, hè. Dat, oh De tuin doen en in de tuin zitten. Oh ja, ja tuurlijk. En barbecuen natuurlijk. Hè. Ook barbecuen toch, ja? Ja, natuurlijk. Ah. Ja, ja, ja. Is dat lekker? Ja, ik weet niet, ik doe het zelf niet. <laughs> nee, oh ja hoor. Ik ben geen vleeseter. Oh jawel hoor, jawel, okay. jawel, jawel. Dus er zit niks in van, eh, weet ik veel, strand, strandwandeling of zo? Of? Nee, eerder een strandtent. Een strandtent, lekker aan de strandtent hangen. <laughs> Ja, precies dat. Oké. Wat is dit, joh? Nee, maar eh, is het dan een heel feestje of is het heel rustigjes bij u thuis? nee, gewoon met z'n viertjes. Met z'n vieren lekker rustig. Ja, ja. Geldt dat ook voor u? Wat, zou, wat doe je het liefst in de zomer? Zwemmen in de zee. Ja. Vind ik heerlijk. Ja. Ja. Eh, nog meer dingen in de zomer. Ja, ik weet niet. Gaat, ga, zijn er dingen die u plant voor de zomer speciaal die u dan gaat doen? Nee. Behalve barbecue dan? Maar. Nee, ja, alleen uh, vakantie. Vakantie, ja. Ja, verder is uh, eh, niks. Wat vindt u het leukst om te doen in de zomer? Terrasje zitten. Terrasje zitten, ja. En uit eten. Ja. En op vakantie. Heel snel. Heeft u al iets op het oog? Even privé stiekem? Ja, maar dat is nog heel vaag. Eh, heel vaag. Dus, eh. ja, niet hier in Nederland. <laughs> Oh, in het buitenland misschien wel. Op Kreta. Oh, Lekker in het zeewater zwemmen. ja wel naar het buitenland, maar welke kant op weten we nog niet. In ieder geval niet vliegen, met de auto. Met de auto, goed. Ja, ja. ja, Ik zwem altijd in zoet water, maar zee, de zee, Zuiderzee is ook lekker. Heerlijk. Ja. Echt wel. Dat is heel goed voor je lijf en voor je huid. Ja, dat is inderdaad waar, ja. En voor je sinus? Voor de? Voor hier, als je oh. verstopte neus hebt en zo. Inderdaad. En voor huidallergieën en zo. Ja, helemaal geweldig. En het is zo lekker. Uh, vakantie. Ja. En eh, ook eh, lekker naar buiten, aan de zon genieten. Dat is eigenlijk het voornaamste. Nou, nee, ik vind Nederland ook wel ja. Ouddorp. Oh, Brouwersdam. Ouddorp, ja. Ja, dat. Daar is het nog rustig in de strandtenten. <laughs> ja, maar ook wel gezellig. Wel druk, maar wel gezellig druk, laat ik het zo zeggen. Het is nu al zo fijn eigenlijk, hè? Het is lekker een beetje lentegevoel nou, dus dat is ja. heerlijk, hè? Lekker buiten wandelen, zwemmen, in de natuur zijn. Juist. Dat. Ja. Ja, ja, ja. Is er iets eh, van de laatste zomers wat u eh, nieuw ondernomen heeft? Dat u zegt van ja, heb ik nog niet gedaan in de zomer. Of van plan bent, eventueel? Nee. Is, het is niet eh, dat u ooit, eh, laat maar zeggen, lekker op het balkon blijft zitten, blijft hangen of zo. Nou, lekker in de tuin. Lekker in de, tuin, ja. Lekker in de tuin, een beetje hobbyen en zo. Dat, eh, ja, dat is ook wel lekker. Toch wel? Ja, wel, zeker. Ik kan niks verzinnen nu. Dat, zwemmen is inderdaad heel fijn. <laughs> ja, dat klopt. Ik, ik vind het ook heel lekker, dus wat dat betreft. Maar ook gewoon lekker stoelen neerzetten en met de vrienden en zo lekker in de tuin zitten. Het, ja, dat zit wel goed. Dat is ideaal. Waar zwemt u dan? Gaat u zoutwater, zoetwater? Nou, waar dan eh, ben. Eh, dus eh, in, in de rivier of in een zwembad of waar het is. het is een hele aardige dag. Heeft u al plannen gemaakt voor de zomer? Geen enkele. Nog niet? Nee, dat is binnen vijf minuten stad dat <laughs> dat is gewoon binnen vijf minuten geregeld hoor. Ja. Picknicken. Ah, <laughs> goeie. ja. ja, dat is heel gezellig. Doet u dat met een groep of met... met... Nou, gewoon met wie ik dan ben. Ja. Buiten zijn? Ja, ja. Zoals nu, het is nou prachtig weer. Ja, zeker. Een paar jaar geleden ben ik naar nou, dingen, ja, was een Servië, een stedentrip en ook naar Praag, dat soort dingen. Dubai ook trouwens. Dubai ook geweest? Ja. Wauw. Twaalf dagen. Dat is wel heel bijzonder. Lekker het strand in de, de avond en dan eh, met een barbecueetje en vrienden om je heen, denk ik. Ja, Dat is wel mijn ultieme avond, eh, zomeravond eigenlijk. Ja. Gebaseerd op ervaring hoor ik wel. Ja, zeker. Ja, zeker. <laughs> Ja, ja, ja, ja, ik heb er nu al zin in. Als ik erover nadenk, okay, dan heb ik er nu al zin in. Goedemorgen met Alfred Blokhuizen. Go rather be a hand. Yo She is headed for. zijn hoogvliegers, deze lieden, de Eagles. Lying Eyes, mooi op deze zondagmorgen, op deze mooie dag. Ja, het wordt een lekkere dag. Ja, een beetje warm voor de tijd van het jaar alweer, denk ik. Hè. Gaat of 18 wordt het in de loop van de middag. En het blijft een beetje zoals nu is beetje zon en een eh, beetje veel zon soms. En een wolkje nu en dan die ervoor schuift. Dus al met al wordt het een hele vrijdag. Verder hoorde je trouwens een mooie klassieker ook van Simon Garfunkel. En ik weet nog, deze single, kun je nagaan. Die kreeg ik ooit nog eens een keertje van mijn uh, zus. Ben ik nog altijd blij mee. En hij klinkt nog zoals altijd geweldig. Even een rustmomentje in de show. Gaan we weer lekker aan de koffie. Even nippen. Luister jij mee naar Michael McDonald. It keeps forgetting. tegen het einde van eh, deze aflevering van eh, de zondagmorgen van Go FM aan. Het is de laatste eh, zondagmorgen van Go. Het is even niet anders. Vanaf volgende week, ja, vanaf morgen eigenlijk, verandert er heel veel hier op jouw frequenties. Want opeens hebben een andere naam, andere programma's, maar veel beter en veel meer. het wordt gewoon erg leuk. En ik schuif een uurtje op, dus ik mag wat later uit mijn bed is eigenlijk wel eh, een gunstige ontwikkeling, zou ik bijna zeggen. Dus volgende week eh, zondag eh, mag ik hier weer kletspraatjes houden, maar dan rond een uur of elf. Dus dan zit je alsnog met me opgescheept. Het is even niet anders. You're the police and every breath you take. En Michael McDonald met I keep forgetting. Maar ik was hem niet vergeten. En net zoals ik dit nummer niet ben vergeten van Nick Schilder. Een nieuwe van hem. Ongelooflijk. Hij gaat als een speer met Dancing Alone. So long getting lost in the mess you left behind. Staring at the photographs. Wonder why we couldn't last. Maybe I'll never know, but it's time to let it go. Memories creep up on me. Cause this is how it's meant to be. Is this how it's meant to be? dat ooit gedacht? Niks Schilder en uh, eh, dancemuziek. Ik niet. Aan het einde van deze aflevering van de zondagmorgen van GoFam. Ongelooflijk dank voor eh, je gezelschap vandaag. En ik hoop dat je er weer bij bent bij de zondagmorgen van Omroep ZVL. Volgende week zondag om weer 11 uur. Dan zit ik hier, neem ik weer lekkere muziek voor je mee. En ook Jeroen Vergent aan de arm, want eh, die blijft ook gewoon gezellig komen in deze show. Ik wens je nog een hele mooie zondag. Aan het weer zal het niet liggen. En wat mij betreft dus tot volgende week. En tot de sluit van de show, Garbage. We gaan lekker stampend eruit met Stupid Girl. Mooi dag.